Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Op de tweede dag van het congres van de Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC... is nog niet duidelijk wie Jacob Zuma als partijleider opvolgt. De strijd gaat tussen Tsouma's ex-vrouw Dlamini Tsuma en vicepresident Ramaphosa. De verwachting is dat er vandaag wordt gestemd en dat de resultaten morgen bekend worden gemaakt. Ramaphosa kreeg vandaag de meeste nominaties, maar dat wil niet zeggen dat hij ook wint. De verwachting is dat wie partijleider wordt in 2019 ook president wordt in Zuid-Afrika. In Oekraïne, in de hoofdstad Kiev, is de politie slaags geraakt met aanhangers van een van de oppositieleiders, de Georgische oud-president Saakashvili. Ze protesteerden tegen president Poroshenko. De politie voorkwam met traangas dat de betogers oprukten naar het Oktoberpaleis. Dat cultureel centrum bij het Maidanplein is het symbool geworden van de pro-Europese betogingen in 2013. Vanmiddag hielden een paar duizend mensen een protestmars tegen president Poroshenko en hoofdaanklager Lutsenko. De demonstranten vinden dat ze te weinig doen om corruptie te bestrijden. Onder die betogers waren enkele honderden aanhangers van Saakashvili en die probeerden op te rukken naar het Oktoberpaleis. De stoffelijke resten van de laatste koning van Italië zijn bijgezet in een familiemausoleum in de buurt van Turijn. Koning Victor Emmanuel III trad in 1946 af. Zijn positie was onhoudbaar geworden vanwege zijn steun in de oorlogsjaren aan de fascistische dictator Mussolini. Door af te treden probeerde Victor Emmanuel de monarchie in Italië in stand te houden. Dat mislukte. Italië werd een republiek. Victor Emmanuel vluchtte naar Egypte. Daar stierf hij een jaar later. En daar werd hij ook begraven, 70 jaar geleden dus. Het weer, vanavond regen, in het oosten later mogelijk wat natte sneeuw. Minima vannacht tussen 4 en 1 graad. Morgenochtend in het oosten mogelijk nog een buitje. Verder droog met af en toe zon en ongeveer 7 graden. Dit was het NO. Zandvoort, heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. nu. Peaceful Radio. luisteraars. Welkom bij Piesel Radio Show 1259. Mijn naam is Benno Veugen, uw hier voor de komende twee uur in dit Age muziekprogramma. We gaan beginnen met twee nieuw werkjes. Op weg naar de kerst, dat zeer zeker. Er zit al wat meer kerstmuziek in deze show. En eh, ja, ik heb eh, stille voornemens, maar ik moet het nog met de directie bespreken om een speciale Christmas Eve show te maken voor... Eh, Zondagavond 24 december, ja. Eh, maar dat tezijde, Uh, de eerste nieuwe album, het eerste nieuwe album is van, is even kijken, Matthew Labrache. En het heet Spiriti. En daarna komt een eh, werkje van het label Arc Music, gespecialiseerd in world music. Ehm, en dat is eh, die van Hanna of zoiets. Eh, kijk het maar even op de website. Mijn eh, buitenlandse talen zijn buitengewoon slecht. En mijn excuus daarvoor. Maar je kan het in ieder geval terugvinden op internet. En dat is natuurlijk eigenlijk het allerbelangrijkste. Um, internet, peacefulradio.info. En daar kan je het allemaal terugvinden lezen en terug luisteren. En kan je er niet genoeg voor krijgen, Peaceful Radio Internet Station bestaat ook. En daar kan je eindeloos blijven luisteren. Heerlijk, doe ik zelf ook. Veel plezier. I'm Star Parodi. Thank you so much for listening to Peaceful Radio.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 বলে কোথা পা যাবে কোথা পা যাবে এই যে জয় রাধে শ্রী রাধে বলে বাসি কোথা পা যাবে কোথা পা যাবে রাধে শ্রী রাধে বলে বাসি কোথা পা যাবে কোথা পা যাবে কোথা পা যাবে জাগে না কেন কে বাজাবে কে বাজাবে কে বাজাবে কে বাজাবে বাঁশি শুনে আর কেই বাজাবে কে বাজাবে কে বাজাবে বাঁশি শুনে আর কে বিনা শ্যামের বাঁশি শুনে আর কেই বাজাবে আমাদের মতো কুলে জলার জলি দিয়ে আর কেই বাজাবে হা গোবিন্দ হে দেখা চলেছে কেমন ভাবে জুতি যায় আজ অতি ভাত্রামি অতি ভাত্রায় ভাত্রামি অতি ভাত্রায় যেন ভালো my website, www.purplepiano.com. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...